Kees Groot met het NOS-journaal. De SP terug voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Vorige maand werd al bekend dat de partij in Horen en Rijswijk niet mee zou doen... omdat de politici daar te weinig de wijken in zouden zijn geweest. Nu trekt het bestuur ook afdelingen in plaatsen als Kampen, Diemen en Oosterhout terug... omdat ze niet aan de eisen voldoen. In totaal staat de SP in 121 gemeenten op het stembiljet... en dat zijn er meer dan vier jaar geleden. Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft geheim gehouden dat het een schenker van een grote collectie kunstwerken heeft betaald. NRC schrijft dat na onderzoek. Vorig jaar maakte het Stedelijk bekend dat het 600 kunstwerken cadeau had gekregen van een Duitse verzamelaar. Maar het museum verzweeg dat het als voorwaarde zeven kunstwerken had moeten kopen voor anderhalf miljoen euro. Die handelswijze gaat volgens NRC in tegen de ethische code voor musea. In Niger blijkt een vierde Amerikaan om het leven te zijn gekomen bij een aanval op commando's. Een groep van Amerikanen en Nigerese militairen kwam woensdag tijdens een patrouille onder vuur te liggen. Drie Amerikaanse commando's en vijf Nigerese militairen werden gedood. Het Pentagon had niet bekendgemaakt dat er nog een Amerikaan werd vermist. Zijn lichaam werd gevonden in de buurt van de plek van het vuurgevecht. Volgens een woordvoerder lijkt het er niet op dat de man in gevangenschap van de aanvallers is geweest. Die aanvallers hebben volgens de VS mogelijk banden met IS. Zo'n 120 medewerkers van het afvalenergiebedrijf in Amsterdam hebben de afgelopen avond urenlang vastgezeten op hun werk omdat er asbest was gevonden. De medewerkers mochten het terrein pas af nadat ze hadden gedoucht en schone kleren hadden aangetrokken. Het asbest werd aangetroffen bij werkzaamheden in een verbrandingsketel. Het weer, het klaart steeds verder op en in het binnenland blijft het helemaal droog vannacht.